alvorens daartoe over te gaan, dames en heren, is er eerst een onderzoek geweest door de onderzoekscommissie geloofsbrieven die bestaat uit de heren Kramer, Suttorp en mevrouw Van der Veld. En mevrouw Van der Veld, u bent voorzitter volgens mij van die commissie. En de raad wil graag uw bevindingen weten. Dank meneer de voorzitter. De commissie, uit de raad van de gemeente Zandvoort, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij wet en verordening gevorderde stukken ingezonden door Kuik, W, Pim, voorgedragen voor benoeming als buitengewoon commissielid van de gemeente Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet en de verordening op de raadscommissies 2009 gestelde eisen voldoen. Voldoet moet daar staan, sorry. Al dus mevrouw van der Veld, de heer Zutdorp en de heer Kramer. Dank u wel. Eén uur daar vragen over. Dat is niet het geval. Dat betekent dat wij dan kunnen overgaan tot de benoeming. En daarvoor is eerst een schriftelijke stemming nodig. En Daartoe gaan we ook een stembureau. Ehm, dat zou bij agendapunt 10 A en B volgens mij wel kunnen. Maar dit is toch net iets van een andere orde, vind ik. Het gaat hier over een benoeming van een Nee. Hm? Op het moment dat ik de vraag neerstel, is iemand tegen acclamatie, stel ik eigenlijk een onmogelijke vraag. En u begrijpt wel wat ik bedoel. Ja? Want ik wil namelijk dat iedereen in vrijheid gewoon dat briefje kan invullen of die verklaring kan afleggen op welke manier dan ook. Hebben we de vorige keer ook gedaan. We hebben bij acclamatie u benoemd tot leidinggevende, want daar was unanimiteit over op dat moment. Eh, we hebben ook eh, in de commissie, zoals bij 10, ook bij acclamatie gedaan. Maar we hebben tot nu toe dat bij de benoeming van iemand tot raadslid, wethouder of buitengewoon commissielid... en ik zet ze allemaal in dezelfde volgorde, want u legt daar een eet of een belofte over af... niet gedaan. Dat is de reden waarom ik vast wil houden aan de eerste lijn. En dat is gewoon schriftelijk stemmen. En de stembriefjes zijn Oh, ik, ik schors even voor vijf minuten voor de stembriefjes. eventjes uh, even een klein beetje inbreken. Want er zijn natuurlijk een x aantal eh, zaken eh, aan de orde gekomen. Onder andere het plan van aanpak uh, parkeernoten, Jaap. een beetje te lang gedreind eigenlijk? over, over het parkeerbeleid. en is dit maar heel kort geweest, Joop. Ja, maar het nou is alleen maar een plan van aanpak. Meer is het niet. Ja, maar goed. Dat is toch belangrijk voor de raadsleden. Blijkbaar. En, en in de politiek is het zo dat je eerst je duidelijk je standpunt moet geven... voordat je ermee instemt. En ik kan me best voorstellen dat er raadsleden zijn die dit nog eens even lekker uit willen meten. Ik vond de opmerking van Kramer dat hij dus wat tussenportalen wilde. Nou, dat was een belangrijk punt. Dat denk ik wel, ja. Dat en, gelijk. en ja. er is heel duidelijk over gesproken. En ik vond de manier waarop het gesproken werd, eh, vond ik vaak begrijpelijk. Eh, dan hebben we ook nog eh, die, die eh, ja, waar hebben we het eigenlijk over? De goedkeuring van begroting van 2010 voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Nou ja, dat is een heel belangrijke zaak. Maar, en wat, wat Michel Demmers zegt over, over, Gertone, de wethouder destijds, daar heeft hij volledig gelijk in. We hebben het wel over een jaar of zes geleden. Ja, daar gaat het niet om. Kijk, die, die stichtingen of die besturen die moeten op tijd zijn met hun begrotingen. Zoals de heer, zoals de, heer eh, De Vries erover ging praten, had ik het idee dat we, dat we college kregen. Nou, zo'n beetje wel, ja, ja, Maar de man is zo deskundig dat wij dat wel niet zullen begrijpen. Ja, kijk, hij zit zelf natuurlijk in, in, in een bestuur over een x-aantal scholen hier in de omgeving. Ik vind het een beetje, een beetje overdone. Nou kijk, het is natuurlijk zo, vak mensen die kunnen niet begrijpen dat gewone mensen dus die, dat, dat, dat, niet begrijpen. <laughs> Ik vind dat een hele mooie uitspraak van maar, maar dat is vaak zo, net zo goed als, als je een wethouder hebt die, die accountant is van financiën, wordt ook een probleem. Ja, ja die, die weten het beter, denk maar, ik. Maar laten we tot de orde blijven. Wat de heer De Vries opmerkte, het zal wel best waar zijn. Ik vond het erg interessant om de halve wetboek voorgelezen te krijgen. Ja, maar, waar eh, zijn we er eigenlijk in principe mee bezig, ja? Kijk, hij wilde enkel zeggen, wij willen dat u op tijd bent. Ja, nou oké. En tonen kennende... We hebben het verleden al meer gehad. Met name over eh, de, de, de, de regio, de, de veiligheidsregio in de omgeving. Ook altijd te laat met, met het inleveren van de begrotingen. Maar ze zijn altijd toch weer goedgekeurd. Ja, op ambtelijke molens. Ja, dat zal het echt wel zijn. Goed, ehm, we gaan even zometeen met eh, de, de benoeming van het buitengewoon commissielid eh, Pim Kuiken gaan we verder. We gaan eh, nu even luisteren naar wat muziek. Ik neem aan, Pascal, dat jij wat klaar hebt staan. Ik vind trouwens, eh, als ik er iets over mag zeggen. Ik geloof dat Sanford geluk zich gelukkig mag prijzen dat de deskundigheid van Pim niet verloren gaat. Nou, dat ben ik helemaal met je eens, Jap. Absoluut. Want deze man, eh, met name de commissie waar hij in gaat toetreden, dat is Planning and Control. En dat is, nee, eh, ja, heb ik het goed, correct? Ja, en daar is hij uh, uitermate uh, echt competent voor. Ik denk dat het jammer is dat Kuiken eruit is, anders had hij inderdaad wat college kunnen geven hoe je moet besturen. Helemaal goed. Beetje muziek, Pascal. Goeie dankjewel. leraar is dat dus. luisteraars, eh, het pingeltje van de voorzitter heeft al eh, twee keer geklonken. Eh, ik weet niet, Pascal, jij hebt contact met het raadhuis. Zijn we weer in staat om een vergadering te gaan volgen? Nog ik heb verder nog niks gehoord. Nee, nee, het is alleen, het is alleen maar pingeltje gebeurd. Dus uh, luisteraars, nogmaals, wacht nog heel even op het, het betreden van de raadsleden van de... de Nee, nee het, gaat, om de verkiezing eigenlijk van, een, van raadslid. Ja, ja, ja, ja, bijzonder commissielid. De uitslag inderdaad. En dus dat, stembiljetjes eh, moeten geteld worden. We wachten er even op. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik verzoek u, zodra uw naam wordt afgeroepen, om uw stem te gaan uitbrengen. Meneer Bluis, u is de eer en ook gelijk het genoeg om dat als eerste te gaan doen. Meneer Balberg-Wilson. muziek draaien, want de raadsleden zijn momenteel aan het stemmen. Dat gebeurt dus één voor één achter, achter een lessenaar. Dus het kan even duren, laten we maar even afwachten en de rust. Meneer Demmers, Meneer Van de Drift. Meneer Drommel. Mevrouw Geurenson. Kramer. Meneer Kramer. Dat lijkt mij stug. Meneer Paap. Meneer Paap. mevrouw Rietkerk. Meneer De Rode. Oh, die moet eruit. Meneer Simons. Meneer Suttorp. Nee hoor, ik vergis mij, meneer Stammers. Mevrouw van der Veld. mevrouw Verheij. Meneer De Vries. is natuurlijk gewend aan het stembureau, eh, meneer De Vries. Maar ik heb u overgeslagen bij de benoeming dit keer. En tot slot, meneer Bawits. Dames en heren, ik heb in de pauze gevraagd aan de heren De Rode en Babits om lid te worden van het stembureau. En zij hebben ja gezegd en gaan hiervoor zitten. En mevrouw Geurenson heb ik daarnaast uitgenodigd, want ik ga voor een mixteam vanavond. En mevrouw Geurenson zei ook ja. Dames en heren, dus het stembureau telt eerst het aantal biljetten ongeopend. En vervolgens wordt geteld voor of tegen. Wie uwer haalt de biljetten eruit en telt? Meneer Barwitz, ik begrijp dat u de vrijwilliger bent. Dat zijn 17 stuks, dat betekent dat er ieder zijn stem heeft uitgebracht. En u kunt nu de uitslag kenbaar maken. Voor. Voor. Nummer 3 ook voor. Nummer 4. Voor. 5. Voor. 6. Voor. stembureau. De uitslag is inderdaad 17 voor, 0 tegen. En dat betekent dat ik meneer Kuiken mag uitnodigen om naar mij toe te komen... om vervolgens de verklaring af te leggen. We gaan het midden staan eh, meneer Kuiken ruimte creëren. En ik ga het eh, uit volle borst doen, om het zo maar te zeggen, omdat eh, ik heb geen andere microfoon op gedaan. Ik heb begrepen dat u de verklaring wilt afleggen. Ja. ja. Ik houd u die voor en dan mag u mij het aan het eind na zeggen als u het ermee eens bent. Dat verklaren beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot buitengewoon commissielid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als buitengewoon commissielid naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. En... En daar hoort ook het bekende bosje bloemen bij. nou prachtig. Een mooie Ik wil u heel veel succes wensen bij dit toch eh, nieuwe ambt. En eh, ik geef u een overweging om de voorletter W te veranderen in een H. Nee. Eh, maar dit is een grapje. Nee, ik waardeer het zeer. En we gaan elkaar zien. Bedankt. Dames en heren, agenda punt 10 is onderverdeeld in A en B. A houdt in de benoeming van een andere voorzitter in de commissie Raadszaken en wel meneer Drommel. Als ik u goed heb beluisterd, wilt u dat bij acclamatie doen. Klopt dat? Nee, hoop het. Ja? Acclamatie betekent wat mij betreft dat ik u allen met een kort applaus zie. Goed. Al dus besloten. Agenda punt 10b is benoeming van een aantal leden in raadscommissies. Er is een gewijzigd voorstel aan u verzonden. En dat voorstel is aangevuld omdat de fractie van gemeentebelangen Zandvoort... Ehm, bij voorkeur in de commissie projecten en thema's meneer Demmers wenst te benoemen... en in de commissie planning en controle mevrouw Van der Veld de Groot. Heeft u allen dat gewijzigde voorstel gezien? Het ligt voor u, als het goed is. Wenst één uur een schorsing. En ik stel ook voor deze wijziging bij acclamatie te doen. Dank u wel. Dat betekent dat de vergadering is gesloten. En ik verzoek u nog even kort te blijven voor een evaluatie. Met dank. Ja, luisteraars, het is toch nog eigenlijk een beetje vroeg geworden. Ik bedoel, eh, tien voor half tien, dat zijn we, uh, Jaap, eh, we zijn het echt niet gewend, hè? laten we eerlijk zijn. Tien voor half tien, afgelopen al. Als ik naar deze agenda kijk, dan had ik verwacht dat we om half negen al thuis waren. <laughs> Ja, oh. oh. waar, hebben we dan over? Over met name het, de, de begroting over de stichting... ja? Het is onvriendelijk misschien. Ik denk dat deze raadsleden merendeel van deze raadsleden nog een hoop ervaring op moeten doen. En daar zijn we om acht uur klaar. Het zij zo gezegd door Jaap. Dankjewel Jaap. Eh, volgende keer gaan we weer verder. Eh, namens eh, CFM was ik Joop En we gaan de volgende raadsvergadering weer volgen, Pascal. Toch? Dat gaan we zeker doen, ja. Dankjewel voor je medewerking aan de knoppen. Ik hoef het niet te doen. Ik snap er helemaal niets van, gelukkig. <laughs> en ik, zie ik wil je wel uitleg geven, maar Nee, nee, dat, wil ik helemaal niet weten. ik wil helemaal niets weten. <laughs> Ik zie je later weer. Dankjewel. Is goed en anders hoor ik het al vanmorgen nog. Ongetwijfeld. forever and evermore. This isn't just a song of madness, a passing glow, our moment's gladness. Darling, can't you see this is love? Please, baby, can't you see this is really love? And I knew it on that lovely night we met. and tied a string around my heart. Darling, tell me just how can I forget you, my dear? Each time we kiss, I know that this is. I wanna scream that this is all. I wanna scream that this is all. I wanna scream that this is always. I fell in love with you the moment that I looked at you. I knew no one else would do, only you for always. If until the end of time, please be mine. I fell in love with you the moment that I saw you. You passed me by when you caught my eye. You were sent to me from heaven above. So lovely, standing there, winding your hair. I have never seen a dream go walking like the way you did that day. You stole my heart away. Please keep it dear till you're old and gray. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, for this, this, this, this is love. Baby, this is love. Oh, yes, I knew it on the, knew it all on, knew it on the night we met. Never will forget you tied a string around my heart. Darling, tell me, how can I, how can I forget I met you? How can I tell me, ooh, my baby, won't you tell me? Why must when here we kiss, I feel these tears I can't resist? Got to tell the world that this is always. Dat was de Engelse R&B en jazzzanger Georgie Fame in zijn jonge jaren. Met het nummer This Is Always, This Isn't Sometimes. Een mooie belofte. Een prachtige jazzgroener is pianist Michael Feinstein. Die ook <clears throat> de beheerder is van het American Songbook, zeggen velen. Luister naar de mooie ballad Wind in the Willow, Michael Feinstein. in the willow. Why do you weep? Wind in the willow. How can I sleep? My love is gone now. Just let me be. All of your sighing won't bring her to me. so bright, making me restless all through the night. When you appear now, I miss her so. She isn't here now, sharing your glow, blowing through the midnight. saddest song until she cries. Go moon, find my love somewhere. Shine the love light back into her eyes. show Dit was weer eens die fameuze jazzgitarist Barney Kessel. In dit geval met Ben Webster op de sax en Benny Carter, ditmaal niet op saxofoon, maar op trompet. En ze speelden de ballad I'm Coming to Virginia. Rustige jazz voor een kalm begin van moederdag. Misschien is een bezoek aan de Zandvoortse Jazztempel de Krocht vanmiddag wel een leuk moederdagpresentje. Want vanaf half drie treedt daar het trio van pianist Johan Clement op met de Nederlandse zanger die vorig jaar tijdens het Zandvoortse Jazzfestival in augustus op het Gasthuisplein veel succes had. De Limburger G. Tutelaar. Hij wordt door de kennis beschouwd als het best bewaarde geheim. In de jaren 70 had hij een grote hit met Blackbird. Hij verscheen regelmatig op tv en was ook vele malen op de radio te horen. En ook de studio was niet vreemd voor hem. Als docent aan de conservatoria van Amsterdam, Hilversum en Utrecht is hij de peetvader van menige zanger en zangeres. Bij het grote publiek, zal hij vooral bekend zijn als de vader van Boris. Maar Boris kan er wel wat van zijn vader leren. Vanmiddag dus in de krocht. En moeders, die onder begeleiding van een kind, een eigen kind wel verstaan naar de krocht komt, hoeft in plaats van 15 euro maar 10 euro te betalen. Een moederdagpresentje van Hans Rijmers. Helaas heb ik geen opname van G. Tutelaar met het trio van Johan Clement, maar wel met het Metropoolorkest. G. Tutelaar met Gun. was that Sunday afternoon. I won't forget about too soon when you came passing by my window. It must have happened by surprise that I looked straight into your eyes, and right away I felt my heart grow. You've called me off into the deepest blue of sea. Your eyes, they were so irresistible to me. And though I felt so insecure, I was commanded to the door. So I went out to search and find you. But you I've given it the best I could. But people in my neighborhood kept asking if I would describe you. There was too little I could say, about two seconds in a day, but never gave up hope to find. until you are no longer memory. That's what I know from just one glance. There comes a time for our romance, and it comes closer every minute since you are gone. never stop me from attempting to find out what secret lies behind those gorgeous eyes. life. I've had my struggle to survive, but met no cause that could confuse me. Still, I could use some company. Your loving arms reached out to me. Your laughs, they would of course amuse me. So many daydreams now are just about the same. Your open smile I would love to give a name. I wonder, yes, I often do, if I did the same to you. This feeling that keeps growing strong. Just come from attempting to find out what secret lies behind those gorgeous eyes. That's what I know from just one glance. There comes a time for a romance, and it comes closer. Dat was de fluitist Herbie Mann met zijn combo anno 1965 in de nummer Today. In de moederdagrij van bronzen stemmen mag die van de Amerikaanse crooner Kurt Elling niet ontbreken. Vind ik tenminste. En omdat deze CFM Jazz bijna voorbij is, zingt Kurt Elling het toepasselijke Time to Say Goodbye. Something in the air was stinging. The day you came to meet me in Curie. to tell me the sky was so blue that it was big and round and it was smiling at you. You never knew a sky as blue as this could be, be so frightening, and I knew. clock. singing to light the opening skies of life and make us sound like lovers crying. And when you kissed me, you let a single tear say the very thing you knew I couldn't hear. The truest love resigns itself to everything, no matter how life tears it apart. Love makes another start again. that broken-hearted fall, I'd give my all to have that moment to speak again, to thank you for chasing a bluer sky and to kiss again and to say goodbye.